En dus zijn er maatregelen nodig, zegt verslaggever Nick Wouters. Ze hebben al de winstkansen bij sommige roulette-tafels verlaagd, tientallen banen geschrapt, maar dat is nog niet genoeg. Dat weten ze in ieder geval. En ze moeten een lastige puzzel gaan leggen, want ze moeten ook medewerkers beschikbaar houden die de problemen met verslaving in de gaten moeten houden. En die moeten optreden als mensen in problemen komen. In 2023 maakte Holland Casino nog 23 miljoen euro winst. Henk R., ook wel bekend als de Zwarte Cobra... is in hoger beroep vrijgesproken van het opdrachtgeven voor een dubbele moord. Hij werd ervan verdacht dat hij een diamantair en een drugshandelaar heeft laten liquideren... bijna 32 jaar geleden. Vorige maand werd er 22 jaar cel geëist. Het gerechtshof zegt dat er aanwijzingen zijn dat Zwarte Cobra er iets mee te maken heeft... maar dat het niet genoeg is voor een veroordeling. En in Vaticaanstad zijn de voorbereidingen begonnen voor de uitvaart van paus Franciscus komende zaterdag. Vanaf morgen kan het publiek afscheid komen nemen in de Sint-Pietersbasiliek, vertelt correspondent Andrea Vrede. Dat zal een open kist zijn, niet zoals bij vorige paus op een verhoging, eh, zonder kist, in prachtig pauselijke gewaad. Nee, gewoon eenvoudig gekleed in een kist op de grond voor het hoofdaltaar van de Sint-Pieter. En dan kunnen na een korte liturgie kunnen de mensen komen om afscheid van hem te nemen. Italië ligt komende zaterdag redelijk op zijn gat. Zo gaan sportwedstrijden niet door vanwege de uitvaart van de paus. En zaterdag is het hier Koningsdag. Het is nog niet duidelijk of het koningspaard naar de uitvaart gaat... of dat ze gewoon Koningsdag komen vieren in Doetinchem. Het weer. Er zijn wat wolken, vooral in het noorden. Op andere plekken is het zonnig, bij 13 tot 18 graden. Morgen begint ook zonnig, later komen de buien. En het wordt een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staan nog wel geteld twee files. Eentje op de A10, de ring noord richting Haarlem. Daar sta je bij de Koentunnel ongeveer 10 minuten vast. En rijd je op de A9 van Diemen naar Amstelveen... Dan kun je tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen 5 minuten extra reistijd rekenen.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 If you weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if, if it weren't for me, you would never have amounted to very much. such a pretty thing when you're done up properly. I might wanna marry you one day if you rush that weight and you keep musician. Dit is ZFM. dü can happen again. This is that once in a lifetime. This is the thrill divine.